oplossing. Michelle Bachman stopt met haar campagne om presidentskandidaat voor de Republikeinen te worden. Dat gaat ze straks bekendmaken op een persconferentie. Bij de eerste Republikeinse voorverkiezingen in Iowa kreeg Bachman afgelopen nacht maar 5% van de stemmen. Ze kwam het afgelopen jaar vooral in het nieuws met onhandige uitspraken. Zo zei ze tijdens haar campagne dat ze de Amerikaanse ambassade in Iran wil opheffen, terwijl die er helemaal niet is. Ook zei Bachman bang te zijn voor de opkomst van de Sovjet-Unie de twee belangrijkste overgebleven kandidaten bij de Republikeinen zijn Romney en Santorum. De Noorse terrorist Anders Breivik is volgens het medisch team van de gevangenis waarin hij vastzit toch niet ontoerekeningsvatbaar. Die conclusie staat lijnrecht tegenover die van een commissie die Breivik heeft onderzocht op verzoek van het OM. Die commissie stelde vast dat Breivik psychotisch en schizofreen is. Als de rechter dat oordeel overneemt, gaat Breivik direct naar een tbs-kliniek en krijgt hij geen celstraf. De advocaat van een aantal slachtoffers wil nu een nieuw onderzoek. Supporters van AZ krijgen van de club uit Alkmaar hun kaartje vergoed van de gestaakte bekerwedstrijd tegen Ajax. Ook de Ajax-fans willen hun geld terug. De supportersvereniging spant daarom een rechtszaak aan tegen de KNVB. Het bekeruel werd stilgelegd nadat de Ajax-fan keeper Esteban van AZ had aangevallen. Op 19 januari wordt de wedstrijd in zijn geheel overgespeeld, dan zonder publiek. Het weer, in het noorden een bui, vanavond vanuit het westen regen, het is 9 graden. Vanavond neemt de wind toe, met aan zee kans op zuidwesterstorm. Dit, was... Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Twee files in de Randstad.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 Het waterschap Noorderzeilvest in Groningen heeft al diverse stukken land die zijn aangewezen als waterberging onder water gezet. Een daarvan is de Onlanden, een gebied van zo'n 800 hectare. Het is voor het eerst dat dit onder water wordt gezet. Voor de scheepvaart in Groningen geldt vanaf vanavond 10 uur een vaarverbod. Het waterschap Hunze en Aas zet 90 mensen in die de dijken gaan controleren. Door de zware regenval van de afgelopen tijd is het water in Noord-Nederland flink gestegen